Kees Groot met het NOS-journaal. Gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. De inspectie vraagt zich af of het ziekenhuis de uitbraak van een multiresistente bacterie voldoende onder controle heeft. Vanochtend werd duidelijk dat er weer vier patiënten zijn overleden die besmet waren met de bacterie. Daarmee is het aantal opgelopen tot 25. Een commissie onderzoekt of ze ook door de bacterie zijn overleden. Inspecteurs zijn vanmiddag in het ziekenhuis om zich een beeld te vormen van de maatregelen die zijn genomen. Later vandaag besluit de inspectie of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een opnamestop of extra toezicht. Het Rotterdamse ziekenhuis kampt al sinds september met de bacterie. Zeven leerlingen van een school in Warfum in Groningen die zakten voor hun VWO-examen hebben wel een HAVO-diploma gekregen. Volgens de onderwijsinspectie is dat mogelijk door een maas in de wet. De HAVO heeft één examenvak minder dan het VWO, waardoor de school één onvoldoende van de leerlingen kon wegstrepen. De cijferlijsten waren daarna goed genoeg van HAVO-diploma. De wet wordt waarschijnlijk binnenkort gerepareerd. Er wordt gewerkt aan een voorstel. Ronald Koeman wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Feyenoord, melden verschillende media. Koeman en Feyenoord willen geen commentaar geven, maar volgens ingewijden bereikt hij deze week nog een akkoord met de Rotterdamse club. Koeman speelde tussen 1995 en 1997 in de Kuip. Als trainer werkt hij onder meer bij Ajax, PSV en Benfica. Koeman moet de opvolger worden van Mario Been. Die stapte vorige week op nadat een groot deel van de spelersgroep het vertrouwen in hem had opgezegd. Het weer, vooral in het westen zon, hier en daar buien, mogelijk met onweer. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen meer bewolking en een iets lagere temperatuur. Namorgen wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein 4 kilometer. Op de Ring Amsterdam A10 West richting Zaanstad voor het knooppunt Koenplein 5. A13 richting Rotterdam tussen Delft Noord en de Afritberg Roodreis 3 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam 2 kilometer voor knooppunt Vaanplein. Plein. A16 richting Breda op de parallelrijbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer.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 Voor degene met het nakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen. van voort. Goedemiddag, u luistert naar de technisch traininguurtje onder leiding van Daniel Leffert, waarbij we van de gelegenheid gebruik maken om eh, gouden ouwe te draaien.